1 uur. Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal. De wereldtentoonstelling in Milaan heeft een boete van 3000 euro gekregen. Inspecteurs van de Italiaanse Voedsel- en Warenautoriteit vonden er tientallen kilo's bedorven vlees en brood. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica was een gezin misselijk geworden nadat het bij het paviljoen had gegeten. De Nederlanders zouden hebben toegegeven dat ze bedorven eten hebben verkocht en betalen de boete. Het thema van de expo in Milaan is voeding en alles wat daarmee samenhangt. Een van de verdachten in de grote Haagse jihadzaak mag Nederland niet worden uitgezet. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De 19-jarige verdachte, die de geestelijk leider van de groep zou zijn, heeft geen verblijfsvergunning. De IVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. De vreemdelingenrechter vindt het te voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Het kabinet zal zelf geen grote campagne opzetten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Dat zegt minister Koenders. Hij wil vooral een maatschappelijke discussie. Wel zegt Koenders dat het belangrijk is om burgers met een informatiecampagne goed voor te lichten. Het referendum wordt op 6 april gehouden. In de achtste finale van de KNVB-beker speelt PSV tegen Heracles. De huidige nummer 4 van de competitie speelt thuis in Almelo tegen nummer 3 PSV. Feyenoord neemt het in de Kuip op tegen Willem II. In de achtste finale staan in totaal vijf amateurclubs. Omdat Capelle VVSB heeft gelood, zal in ieder geval één amateurclub de kwartfinale van de KNVB-beker bereiken.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 心。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 is going through